tegen mijn huid. Met mijn ogen dicht voel ik je gezicht zo dicht bij mij. Jij kust me zacht, ik draai me om. Dan pak je me vast en ik denk om. Het ging veel te snel, laten we en nog wat op doorborduren.